van 6 uur. Dit is Maud met het NOS Journal. MCW Klarendal werd opgepakt dat twee mensen in gijzeling gehouden in een wijkcentrum. Dat hebben de burgemeester, de politie en het OM bekendgemaakt op een persconferentie. De mensen die gegijzeld werden waren medewerkers van de gemeente. De Arnhemmer van 57 had twee anderen laten gaan met een brief voor de politie. Daarna greep een arrestatieteam in. Er werd gedacht dat de man een bomvest droeg en een vuurwapen bij zich had, maar die bleken allebei nep te zijn. Hij had wel messen bij zich. Facebook neemt 3000 extra mensen aan die onder meer live video's op het platform in de gaten gaan houden. De medewerkers versterken de 4.500 man die nu al op de afdeling werken. Volgens Facebook is de uitbreiding nodig na twee incidenten pas geleden... waarbij ongewenste video's op internet werden geplaatst. Zo was er in Amerika een man die in een video vertelde dat hij een bejaarde had gedood. En een vader in Thailand filmde hoe hij zijn dochter van 11 maanden vermoordde. Bij een explosie in een kolenmijn in het noorden van Iran zijn volgens Iraanse media zeker twee mijnwerkers omgekomen. 40 tot 50 collega's zitten nog vast. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar vermoedelijk is er gas vrijgekomen. Er is een reddingsoperatie aan de gang. In Duitsland moeten twee horrorclowns een schadevergoeding van een paar honderd euro betalen. De twee vrouwen van 18 en 20 hadden zich verkleed als boze clown... en belden aan bij verschillende huizen in de stad Würzburg. Bij één bewoner ging het helemaal fout. De vrouw schrok zich lam en heeft nog steeds psychische problemen. De zogeheten horrorclowns doken vorig jaar herfst ineens op en werden een trend. Het weer vanuit het oosten buien, daar is ook kans op onweer. Vanavond en vannacht een stevige wind... Morgen is het bewolkt en later op de dag valt in het noorden regen bij hooguit 14 graden. Op bevrijdingsdag en in het weekend meer zon en geleidelijk warmer. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan beduidend minder dagelijkse files door de meivakantie, maar er zijn wel wat bijzonderheden. Zo is het erg druk aan de zuidkant van Amsterdam. Er zijn veel Ajax-supporters onderweg naar het stadion en daardoor onder andere file op de A9 Alkmaar-Diemen. Tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit AMC 7 kilometer en 20 minuten oponthoud.